Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de eerste drie maanden van dit jaar hebben Nederlanders honderden miljoenen euro's meer uitgegeven in Europese webwinkels dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat heeft het CBS berekend. In het eerste kwartaal, toen veel gewone winkels gesloten waren vanwege de lockdown, gaven ze 800 miljoen euro uit in de Europese webwinkels. Dat is een stijging van 63 procent. Ook Nederlandse webwinkels boekten een recordomzetgroei van maar liefst 85 procent. De test- en vaccinatiewebsite van de GGD is weer in de lucht. Door een DDoS-aanval was het afsprakensysteem van coronatest.nl sinds het eind van de middag urenlang moeilijk bereikbaar. De site heeft sinds dinsdagavond al te kampen met DDoS-aanvallen. Ruim de helft van alle volwassen inwoners van de EU is volledig ingeënt tegen corona. Dat zijn zo'n 200 miljoen Europeanen, blijkt uit de vaccinatie-update van de Europese Commissie. De verschillen tussen EU-lidstaten zijn wel groot. In Malta is 84% volledig gevaccineerd, terwijl het in Bulgarije nog maar ruim 16% is. Nederland zit met 56% net boven het Europees gemiddelde. Ruim 200 migranten uit West-Afrika hebben de Spaanse exclave Melilla in Marokko bereikt. Drie agenten van de Guardia Civil raakten licht gewond toen ze mensen probeerden tegen te houden. De migranten zijn naar een opvanglocatie gebracht. Ze moeten voorlopig in quarantaine vanwege corona. Feyenoord heeft in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de nieuwe Conference League gelijk gespeeld tegen de Kosovaarse club FC Drita. In Pristina werd het 0-0. De terugwedstrijd is volgende week donderdag in de Kuip. Mocht Feyenoord doorgaan, dan wacht in de derde voorronde het Zwitserse FC Luzern. Het weer... Vooral in het zuiden opklaringen. Vanuit het noorden neemt vannacht de bewolking toe en het wordt zo'n 13 graden.